uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De EU-grensbewakingsorganisatie Frontex stuurt extra agenten naar Litouwen. Aanleiding is de toename van het aantal migranten... die vanuit Wit-Rusland de grens oversteken. Volgens Litouwen laat Wit-Rusland hen bewust door. Het zou een wraakactie zijn voor de sancties die de Europese Unie Wit-Rusland heeft opgelegd... vanwege het schenden van de mensenrechten. Wit-Rusland heeft nog niet gereageerd op die bewering. De Tweede Kamer onderbreekt het zomerreces voor een debat over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Het reces was woensdag pas begonnen. In het debat, aanstaande woensdag, zal worden gesproken over de snelle toename van het aantal besmettingen. Bij het RIVM werden gisteren 10.345 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Negen keer zoveel als een week daarvoor. In Berlijn, Londen, Washington en Amsterdam zijn aanhangers van de Iraanse oppositie de straat opgegaan om te protesteren tegen de nieuwe president van Iran, Ibrahim Raisi. De demonstranten vinden dat hij moet worden vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid. Volgens de oppositie is de nieuwe president als rechter betrokken geweest bij de executie van duizenden politieke gevangenen in Iran. Ook mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International houden hem mede verantwoordelijk voor de executies. Koningin Elizabeth heeft de Engelse bondscoach Gareth Southgate een brief gestuurd om zijn team veel succes te wensen tijdens de EK-finale. De laatste keer dat Engeland in een finale stond en won is 55 jaar geleden. De Queen prijst de geestdrift, betrokkenheid en trots die het team heeft laten zien. Ook premier Johnson stuurde een boodschap. Veel succes en bring it home, schreef Johnson. Een verwijzing naar de breed gekoesterde gedachte dat Engeland het voetbal heeft uitgevonden. De finale Engeland-Italië wordt vanavond voor 60.000 toeschouwers gespeeld in het Wembley Stadion.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 I, I tried to keep my sanity. I, I waited patiently. And girl, you know it seems life is so complete. I, I love this truth because of you. You're doing what you up There's peace to be found Took some time time when you're in pain, you keep calling.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 Oh, oh, oh. pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Icy, wifey Mm. Body shape Coca-Cola. I got a new man in my business. And he all about his business. And his name ain't none of your business. oh. oh, oh. Pink like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my uh. All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my.